Krol met het NOS FNV waarschuwt voor groot banenverlies bij Tata Steel in IJmuiden. De leiding van de Hoogovens is in gesprek over een fusie met de Duitse branchegenoot ThyssenKrupp. Als die fusie doorgaat is de kans groot dat 4000 kantoormedewerkers hun baan verliezen, zegt de vakbond. Die verwacht dat het kantoorwerk naar Duitsland wordt overgeheveld. De 5000 productiemedewerkers bij Hoogovens zouden wel hun baan kunnen behouden. Tata Steel wil nog niet reageren op de waarschuwing van de vakbond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat een Nederlandse vrouw hulp heeft gevraagd bij de ambassade in Irak. Maar het is niet duidelijk of dat dezelfde vrouw is die tegen een Koerdische tv-zender heeft gezegd dat ze is ontsnapt uit IS-gebied. Een 21-jarige vrouw uit Zoetermeer heeft tegen het station gezegd dat ze is ontsnapt met haar twee kinderen. Haar man zou haar vorig jaar tegen haar wil hebben meegenomen naar het kalifaat in Irak. Met hulp van haar vader zou ze Koerdisch gebied hebben weten te bereiken. De man uit Utrecht die begin dit jaar werd aangehouden in een grote zedenzaak... moet wat het OM betreft twee jaar de jeugdgevangenis in. De 23-jarige man wordt verdacht van verkrachting en drie aanrandingen in 2010 en 2011. Toen was hij 17 en daarom wil justitie hem berechten via het jeugdrecht... Behalve een celstraf moet hij ook behandeld worden, vindt het OM. Het CBR heeft 200 vragen in de theorie-examens aangepast of geschrapt. Aanleiding daarvoor zijn de berichten dat rijscholen hun leerlingen trucjes aanleren... zodat ze zoveel mogelijk vragen goed hebben. Onderzoek bevestigde dat een aantal vragen te voorspelbaar was, zegt het CBR.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 Another day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 but something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 I'm strong will be someone else's dream. Safe from the arms of disappointment, but sorry. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM ah, Come on, yeah My heart's just a prison. So I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah.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 Dangerous. dangerously.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 it, girl. Show them it, girl.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 is here for me. Another mystery, baby. I know it's plain to see, and it's clear to you. the world around, I can always.